Met Prinsjesdag werd nog rekening gehouden met een tekort van 4,8 procent. In november liep dat getal op en nu blijkt dat het gat uitkomt op 5,3 procent. De missionair minister van Financiën Bos heeft de nieuwe cijfers naar de Kamer gestuurd. De tegenvallers zijn onder meer ontstaan doordat er minder belasting- en premieinkomsten waren. En de uitgaven voor de zorg vielen hoger uit. Ook is de staatssteun aan ABN AMRO van invloed geweest op het opgelopen begrotingstekort. CDA-fractieleider Van Geel heeft koningin Beatrix geadviseerd... een informateur aan te stellen van CDA-huizen. Die zou moeten onderzoeken of er een nieuw kabinet gevormd kan worden... met een beperkte opdracht. Ondertussen moeten er zo gauw mogelijk verkiezingen worden uitgeschreven, vindt Van Geel. Ook PvdA-leider Bos heeft bij de koningin voor snelle verkiezingen gepleit. Een lijnpoging zou volgens hem ongeloofwaardig zijn. In Turkije zijn zo'n 40 militairen opgepakt omdat ze een staatsgreep zouden beramen tegen de regering van premier Erdogan. Volgens de Turkse justitie maken de 40 deel uit van een samenzwering die chaos wil veroorzaken door onder meer moskeeën op te blazen. Het leger zou in die chaos de macht willen grijpen. Het onderzoek naar de samenzweerders in Turkije loopt al sinds 2007. Er zijn al meer dan 400 arrestaties verricht. De metrobotsing van zaterdag in Amsterdam kwam door een defect smeersysteem. Normaal wordt er altijd vet gespoten op de zijkant van de rails, maar nu was het er ook bovenop terechtgekomen. Door het gladde spoor blokkeerden de wielen van de metro, die daarna doorgleed tegen een andere stilstaande metro. 31 mensen raakten gewond. Uit voorzorg zijn alle 14 smeerinstallaties in Amsterdam tijdelijk uitgezet. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen regen, minima vannacht van 0 graden in het noorden tot 5 in het zuiden... Morgen begint droog, maar vanuit het zuiden opnieuw regen.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 Nou, dat vind ik ook mooi hoor. Want eh, ja, ik kom toch regelmatig in Frankrijk, dat weet u. En zij hebben een hele mooie uitspraak. Ze zingen het niet zo gek snel, dus je kunt het redelijk goed verstaan hè, als beginnend Frans sprekende man. Welkom bij deze uitzending van Muziekerier. Weer één of twee uur lang gevarieerde muziek vanaf die zilveren schijfjes. Dit is een nummer van een aantal jaren geleden, want u weet het wij in het programma Muziekerier kan het oud, kan het nieuw, kan het alles zijn.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 bijna onder de luie presentatoren willen schuiven hoor, met zo'n nummer. 6 minuten 43 seconden. Fateless Tarantula. Als ik het volgende nummer opzet, dan zou u bijna denken dat ik een, eh, een LP op heb gezet. Luister maar eens. Maar dat is helemaal niet waar hoor, want als u deze tonen hoort, dan weet u dat het Robbie Williams is. Supreme. Oh, it seemed forever, stop today. All the lonely hearts in London caught a plane and flew away. And all the best women are married, all the handsome men are gay. You feel deprived. questioning your size? Is there a tumor in your humor? Are the bags under your eyes? leave dance where you sit? Are you getting on a bit? Will you survive? You must survive. when there's no love in town. This new century. listen to adore? Is it love, that heavy stuff? Or do you need a bit of rough? Get on your knees. Yeah, turn out the love songs that you hear. Cause you can't avoid the sentiment that echoes in your ear. Saying love will stop the pain. Saying love will kill the fear. Do you believe? victory. Ik liep een dame rond die eh, begonnen is als eh, model. Daarna dacht ze bij zichzelf van, weet je wat, ik ga het eens proberen als zangeres. En toen dat niet helemaal lukte, toen dacht ze van, nou ja, dan word ik maar presidentsvrouw. Ik heb het over Carla Bruni. If I make the lashes dark And the eyes more bright And the lips most be right from mirror after mirror. No vanities displayed. I'm looking for the face I had before the world. face I had before the world was made. What if I look upon a man as though on my beloved? and my blood be called the one, and my heart unmoved. Why should he think me cruel, or that he's betrayed? I'd have him love the thing that won't before the world was made. I thing that was before the world was made. have a little faith herkenbaar de stem van John Hyatt. The Best Of heet deze cd en daar staat natuurlijk ook op Have a Little Faith in Me. Hier in Nederland loopt een dame rond, Ilse de Lange. En eh, op een gegeven moment werd er tegen haar gezegd van... wat zou jij nou graag eens opnemen op cd? En toen zei ze van ja, daar moet ik toch wel even over nadenken. Het ene na het andere werd eh, geopperd totdat de vrouw van de gitarist van de band zei... waarom neem je niet iets op van John Hyatt? Want dat is toch jouw grote favoriet, En toen zei ze van, ja, dat kan ik eigenlijk wel eens doen. De nummers werden uitgezocht en zie daar, binnen de kortste keren was er een cd samengesteld. Met allemaal muziek van die John Hyatt. En ze noemt de cd Dear John. Hij werd gepresenteerd in Paradiso, Amsterdam in 1999. Down here the river meets the sea And in the sticky heat I feel you open up to me love comes out of nowhere, baby, just like a hurricane, and it feels like a rain. And it feels like a underneath the stars now, baby, lying next to you. Wondering who clouds blowing across the moon, and the wind has out your name, and it feels like a rain, and it feels like a rain. And it feels like a rain. Batten down the hedges, keep your heart. no cause for us to leave. Just stay, darling, in my arms. Let it wash away the pain, and it feels like a rain. like a river. voorspraak van mevrouw Mutsers, de, de, de, vrouw van de gitarist Cor Mutsers. Van, uh, maak dan maar eens een cd over jouw grote favoriet. Ilse de Lange, lead vocals, Cor Mutsers, guitars en backing vocals. Erik Koenen, bas en backing vocals, Bart Vergozen, drums en percussion en Nico Bransen, de man die ook eh, nadrukkelijk aanwezig was op Hammond piano en backing vocals. dit is ook een oude getrouwen hoor in de popmuziek. Heeft de popmuziek helemaal veranderd samen met zijn maten van de Beatles. Ik heb het over Paul McCartney, Sir Paul McCartney. Zijn grootste hits kwamen uit en dat was een lief, maar liefst een aan met daarop 44 tracks. Onder andere Let Me Roll. Amsterdam op vrijdagavond. Rosalie loopt over straat. L'air du temps achter de oren. Als ze naar de afspraak gaat. Rosalie met slanke heupen. Preuts verpakt in Schotse ruit vanavond voor het eerst Met de man van inkoop uit Eerst een pilsje bij de pieper En wat sterkers op het plein Morgenochtend vroeg zal Rosalie niet jong meer zijn Eerst een pilsje bij de pieper En wat sterkers op het plein Morgenochtend vroeg zal Rosalie niet jong meer zijn Samen eerst een hapje eten. Wil je nog een glaasje wijn? Rosalie, de ogen stralen. Rosalie vindt uitgaan fijn. En de man van inkoop glimlacht, knipt zijn vingers in de lucht tweemaal van hetzelfde ober. Terwijl Rosalie blij zucht. Straks een pilsje bij de pieper en wat sterkers op het plein. Morgenochtend vroeg zal Rosalie geen kind meer zijn. Straks een pilsje bij de pieper en wat sterkers op het plein. Morgenochtend vroeg zal Rosalie geen kind meer zijn. Amsterdam een paar uur later. Het leven lijkt een roze roes. En de man van inkoop fluistert met zijn handen in haar blouse. Op Rosalie der zolderkamer staat haar bed onschuldig klaar. Terwijl de man van inkoop mompelt Met zijn lippen in haar haar nog een pilsje bij de pieper en wat sterkers op het plein. Morgenochtend vroeg zal Rosalie niet jong meer zijn. Nog een pilsje bij de pieper en wat sterkers op het plein. Morgenochtend vroeg zal Rosalie niet jong meer zijn. Nog een pilsje bij de pieper en wat sterkers op het plein. Morgenochtend vroeg zal Rosalie niet jong meer zijn. Nog een pilsje bij de pieper en wat sterkers op het plein. Morgenochtend vroeg zal Rosalie geen maag meer zijn. De pieper van Rob de Nijs. Het is eh, door hem eh, zelf geschreven. Samen met eh, Harry van Hoof en Ton van Bieshuizen. De convincer, oftewel de overtuiger Nick Lowe. Only a fool breaks his own heart. Why do I go on fooling myself? When I know love somebody else. Only a fool breaks his own heart. I pretend I don't see you walking with him on the street. Only a fool breaks his own heart. I have to admit, even though it hurt me so, I can't forget if I'm a man, I'll let you go. There's no sense in holding on to an old love that's gone. Only a fool breaks his own heart to accept, even though it hurt me so. I can't forget if I'm a man, I'll let you go. There's no sense in gone. Only a fool breaks his own heart. Only a fool breaks his own heart. om hier maar bij te Zij de Munnik. Mhm, ja, ja. Een hele korte titel voor een heel vrolijk liedje. Laten we eens een beetje gaan luisteren naar Ierse klanken. Banjo, mandolin en fiddle. En die worden allemaal bespeeld door de formatie Nickel Creek. Twee heren en één dame. Een cd die ze uitbrachten in 2004... Eh, die gewoon hun eigen naam Nickel Creek draagt. instrumentale muziek ook in het eh, programma Muziekerie. Nicole Creek, een formatie die eh, zijn sporen verdiend heeft in de pop, maar ook in de country scene. Hoor. En dit, dit is Babette van Veen en ze is een klein beetje ontevreden. Sinds we getrouwd zijn heeft mijn man een kwaal. Zijn ogen werken niet meer optimaal kom ik s'avonds aan bij de kapper vandaan. Al draag ik gouden glitters, dan ziet hij me nog niet staan. Op zondag aan het ontbijt zit hij stevast. Ik smeek, pak jij de jam even uit de kast. Hij mompelt, dat is gek. De jam die lijkt wel weg. Ik zucht achter het andere broodbeleg. Hoe dan ook een leuke meid spot hij meteen. En voor een vlekje op zijn auto blijven, rent hij door het bos. Ook al barst er net een onweer los. De loper in de gang was wit, maar niet voor lang. Iets wat hem dus niet opvalt, ben ik bang. toen eh, was er een, eh, een, noem het maar een beetje een hype. Een Unplugged-serie werd er uitgebracht door MTV. Daar stonden onder andere James, uh, James Taylor. Ja, James Taylor stond daar ook op het podium toen altijd. Uh, Rod Stewart heeft er gestaan. zo zijn er nog een aantal grote. En ook Brian Adams deed daar aan mee. Seeded and Unplugged, zo werden de, de cd's genoemd. Allemaal opgenomen voor MTV, uitgezonden op MTV en daarna ook nog eens een keer een cd ervan gemaakt.